Them one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Them three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a vaccine, a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend her my banana. mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and size make them way. You know say, so me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I me, say me banana sweet. Them say the length and way. With it, crew, drop. France said them want share one of me say we, me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say like, la. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they.